Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mensen van Groningen zijn geëvacueerd vanwege het hoge water. Hoeven vannacht toch niet in een sporthal te slapen. De meeste van de 800 evacuees kunnen terecht bij familie of vrienden. Voor de rest heeft de gemeente Ten Boer een hotel geregeld. 40 bewoners weigeren te vertrekken. Ze worden met sirenes gewaarschuwd mochten de dijken het begeven. In Friesland worden ernstig verzwakte dijken en kades verstevigd over een lengte van in totaal 700 meter. Het is een voorzorgsmaatregel, er is geen direct gevaar, zegt de dijkgraaf. Verder zijn de waterschappen volop bezig met het spuien van water richting zee. Waterschap Hunze en Aas heeft de afgelopen dag zo'n 4,5 miljoen kubieke meter water gespuit. Daarmee is het waterpeil van de binnenwateren in Oost-Groningen zo'n 30 centimeter gedaald. Ook vannacht zetten de Groningse waterschappen de spuien open. In Nieuw-Zeeland zijn elf mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een hete luchtballon. De ballon stortte neer in een landelijk gebied ten noorden van de hoofdstad Wellington. Het was mooi weer met nauwelijks wind. Getuigen zeggen dat ze metershoge vlammen uit de mand zagen komen vlak voordat hij met elf passagiers neerstortte. In het noordoosten van Nigeria zijn opnieuw christenen gedood. Gewapende mannen schoten de 17 mensen dood op een rouwbijeenkomst. De christenen herdachten de vijf mensen die gisteravond werden doodgeschoten in een kerk. Algemeen wordt aangenomen dat de aanslagen het werk zijn van de militante islamitische organisatie Boko Haram. Mensen die worden aangehouden voor rijden onder invloed krijgen binnenkort sneller een boete of dagvaarding. Agenten bellen meteen het OM en sturen ook een mailtje met het proces verbaal. Het OM kan daardoor binnen een half uur beslissen welke straf een automobilist moet krijgen. Boetes kunnen in veel gevallen meteen worden betaald. De snellere afhandeling moet nog dit voorjaar in heel Nederland zijn ingevoerd. Het weer vannacht regenachtig, minimaal rond 5 graden.